Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Een meisje van 16 dat afgelopen week tijdens de Gay Pride in Jeruzalem werd neergestoken... is aan haar verwondingen overleden. Donderdag stak een man zes mensen neer tijdens de Israëlische Gay Pride. De dader werd direct na zijn daad aangehouden. Het is een ultra-orthodoxe Jood die tien jaar geleden ook al mensen neerstak... tijdens de homoparade in Jeruzalem. Hij was pas drie weken uit de gevangenis. De stukjes metaal die zijn gevonden bij het Franse eiland Réunion zijn niet van een vliegtuig, maar van een huishoudtrapje. Er werd eerst gedacht dat er weer een stuk van een Boeing 777 was gevonden, net als vier dagen geleden toen op het eiland een klep van een vleugel was aangetroffen. Die is mogelijk van het vliegtuig van Malaysia Airlines dat anderhalf jaar geleden verdween. Bezoekers van het strand in Wassenaar en Scheveningen mogen de zee niet in vanwege een roodbruine smurrie op het water. Iedereen moest van de politie het water uit. Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat er met het water aan de hand is. De politie spreekt over een plaagalg. In de Italiaanse stad Florence zijn tientallen gewonden gevallen door hevige storm en regenval. Straten en tunnels in Florence staan blank en ook musea hebben schade opgelopen. Door een tornado brak gisteravond een hoogspanningslijn op het treintraject van Rome naar Milaan en zaten ongeveer 3000 reizigers vast. Waarschijnlijk wordt morgen de noodtoestand uitgeroepen. De Amerikaanse president Obama wil de uitstoot van kolencentrales inperken. Morgen presenteert hij plannen die waarschijnlijk verder gaan dan verwacht. Obama noemt de nieuwe maatregelen de grootste stap die Amerika ooit heeft genomen om klimaatverandering tegen te gaan. De Britse zangeres en tv-presentator Cilla Black is overleden. Er wordt vanuit gegaan dat ze een natuurlijke dood is gestorven. Ze presenteerde voor de BBC tv-programma's als Blind Date... maar kreeg daarvoor al bekendheid als zangeres... bijvoorbeeld met de wereldhit Anyone Who Had A Heart. Cilla Black is 72 jaar geworden. Het weer zonnig en droog, temperaturen tot 26 graden. Morgen nog warmer, 28 tot 31 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A10, de ring Amsterdam-Zuid richting Almere...